is nieuws van 10 uur. Dit is Caroline Bari met het NOS Journaal. De man die gisteren in de Talies werd overmeesterd... is de 26-jarige Marokkaan Ayoub El Kazani. De Franse autoriteiten twijfelden nog over zijn identiteit... maar zouden die nu hebben vastgesteld door middel van vingerafdrukken. De Spaanse veiligheidsdiensten zeggen dat ze andere EU-landen... drie jaar geleden al voor de man hebben gewaarschuwd... vanwege zijn extremistische opvattingen. Hij radicaliseerde en werd daarom als potentieel gevaarlijk beschouwd. El Kazani woonde in Spanje en kwam ook geregeld in België. Hij stapte gisteravond zwaar bewapend op de Thalys in Brussel-Zuid. Medepassagiers konden voorkomen dat hij een bloedpad aanrichtte. De Italiaanse kustwacht heeft 1700 bootvluchtelingen in veiligheid gebracht op de Middellandse Zee. Vanmiddag voerde de kustwacht met zes boten uit om 3000 migranten te redden die in nood waren. Ze zaten in rubberbootjes en vissersboten en waren onderweg van Libië naar Italië. Aan de reddingsactie doet ook een groot militair schip uit Noorwegen mee. Dat schip redde eerder vandaag al ruim 300 vluchtelingen en had nog ruimte over toen de noodoproep kwam. Bij twee bomaanslagen in Somalië zijn 18 mensen om het leven gekomen. Bij de ene aanslag reden terroristen met een wagen vol explosieven een militair trainingskamp binnen... De terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor deze aanslag opgeëist. De tweede aanslag was in Mogadishu, de hoofdstad van Somalië. Daar explodeerde een geparkeerde auto bij een busstation. Ook deze aanslag lijkt het werk van de terreurbeweging. In de eredivisie hebben PSV en Heerenveen gelijk gespeeld. In Heerenveen werd het 1-1. Roda JC won eerder vanavond van de Graafschap. In Kerkrade werd het 1-0. Het was de tweede zege voor de Limburgse nieuwkomer in de eredivisie. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm. Ook morgen is het zomers warm en droog. Het wordt dan maximaal 27 graden. Wel is er in de avond kans op regen- en onweersbuien.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 It's been a long day without you, my friend, and I'll tell but you. you. wagens over lege lachen. Kan niet geloven dat het echt was, zij de mijne zijn. Ze leken mix van Doubt, en Anouk. Oh, er gebeurde iets met mij.